Leegwater met het NOS-journaal. De liberale Sloveense premier Golob lijkt bij de verkiezingen... de rechtspopulistische oud-premier Jansa te hebben verslagen. De kiescommissie zegt dat Golob ongeveer 5500 stemmen meer heeft behaald... na het tellen van 99,7 van de stemmen. Bij de laatste peilingen lag Janša nog nipt voor op de liberale premier. Hij regeerde ook al drie keer eerder, maar lijkt nu dus te verliezen van de zittende liberaal Golob. Daarmee kiest Slovenië voor het doorzetten van de pro-Europese koers. In Oostenrijk is een Nederlander van 25 omgekomen bij het skiën. De politie van Tirol meldt dat de Rotterdammer overleed na een botsing op de piste in Vies. Hij zou na een inhaalmanoeuvre op een steile piste tegen een sneeuwkanon zijn gebotst. Daarna bleef de skier bewusteloos liggen, waarop andere skiers de man hebben geprobeerd te reanimeren. Toen de spoedarts per reddingshelikopter aankwam... werd wederom een poging tot reanimatie gedaan, maar dat bleek te vergeefs. Bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Rijnland-Palts is de CDU de grootste partij geworden. Volgens de exit poll krijgt de partij van bondskanselier Merz ruim 30% van de stemmen. Coalitiepartner SPD komt niet verder dan 27%. Dat is opvallend, omdat die partij jarenlang de grootste was in Rijnland-Palts. De radicaal-rechtse AFD haalt 20% van de stemmen. Dat is een ruime verdubbeling. De KNVB heeft het nieuwe tenue gepresenteerd van het Nederlands elftal. Oranje gaat dat shirt dragen op het WK voetbal komende zomer. En opvallend is de felle kleur van het thuisshirt. De KNVB noemt dat het felste oranje shirt ooit. Het logo staat midden op de borst. Het uitshirt van het Nederlands elftal is wit met een brede oranje baan. En daaronder dragen de voetballers een oranje broek. Het weer droog en helder.